Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Frankrijk heeft de afgelopen maanden al honderden mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Dat gebeurde omdat werd verwacht dat de Taliban de macht zouden veroveren en er gevaar dreigde. Vier maanden geleden begonnen daarvoor de voorbereidingen. De Franse ambassade stelde lijsten op met namen van mensen... die in aanmerking kwamen voor evacuatie. Het waren niet alleen Fransen, maar ook Afghaanse tolken, chauffeurs en keukenpersoneel. We willen de mensen niet vergeten die voor ons hebben gewerkt, zegt een hoge ambtenaar. Sinds juni heeft Frankrijk daarom ruim 600 Afghanen en hun familieleden over laten komen naar Frankrijk. De Tweede Kamerfractie van de PvdA is bereid in de formatie een blok te vormen met de fractie van GroenLinks. De fractie heeft dat besloten in een vergadering, zeggen bronnen bij de PvdA. Naar aanleiding van het bericht over een fractiefusie als mogelijke uitweg voor de impasse in de formatie. Een volledige fractiefusie zou de PvdA-fractie nog niet zien zitten. VVD en CDA willen niet met vijf partijen in een kabinet... omdat er maar vier partijen nodig zijn voor een Kamermeerderheid. De partijen vrezen dat een extra partij de coalitie onnodig instabiel zou maken. GroenLinks wil nog niets zeggen over de mogelijke blokvorming met de PvdA. Autofabrikant VDL Netcar moet de productie komende maandag stilleggen... vanwege een gebrek aan computerchips... bevestigt een woordvoerder aan 1 Limburg na een bericht van de Limburger. In mei moest VDL Netcar vanwege het chiptekort de productie al tot tweemaal toestaken. Het is niet bekend wanneer VDL Netcar de productie kan hervatten. Het wereldwijde chiptekort leidt ook elders tot problemen. Autofabrikanten als Toyota, BMW en Renault hebben de productie moeten verlagen of stilleggen... wegens een tekort aan halfgeleiders. Het weer, overdag soms een bui, ook droge periode met wat zon bij een graad of 21.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 It was only getting older by the day. It was only getting older. Does it even matter anyway? We focusing on coping with the pain. It was only getting older by the day. It was only getting older. Catch me up all night.